weekend, rust eens lekker uit. Een heel fijn weekend. Dit is Radio Els 558 met Ferry den Hartog. Zelny, net van de Soulful Dynamics, die opent dit uur. Eerste uur van de Abba Show. Het komt uit 1970 en tot 6 uur draaien we alleen maar 70s vanmiddag. Er zijn veel Abba Shows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekaloeris Abba Show. radiovrienden van Radio Els 558. Tussen nu en de klok van 7 uur de afwasshow. Dus maar liefst 2 uur lang. Het eerste uur gaan we niks bijzonders doen. Alleen maar heel veel muziek. Ik wil heel veel muziek douwen in dat eerste uurtje, zoals dat heet. En we beginnen in de jaren 70, bij 1970, want daar kwam het eerste plaatje ook al vandaan. En zo gaan we steeds verder de tijd in, dus we zien wel waar we uitkomen. Waarschijnlijk ergens of zo rond 1977. Het is vandaag 29 april van het jaar, dus alles 2016. En ik hoop dat je na de laatste werkdag natuurlijk van deze week een lekker weekend voor de boeg hebt. Het weer is er nog niet na, maar ik heb begrepen dat het... Eh, aankomende zondag vrij aardig moet worden. <laughs> Ja, ja, ja, ja. Wij gaan hier verder met Mary Hopkins, ook al uit 1970. En eh, klop, klop, klop, knock, knock, who's there? ook al op de deur geklopt, want meneer Hans Bank is al gearriveerd. Die is een beetje te vroeg hoor. Meneer Hans, u bent veel te vroeg voor de afwasshow-vergadering. Die is er pas over een uurtje of drie. Ja, ik dacht dat, eh, dat het al vroeger was, maar dat was dus niet zo. Joram Mary Hopkins met Knock Knock Who's There uit 1970. 24 uur per dag. Radio Els. De show. sopje, wat goede muziek en je hebt de afwasshow. Radio Els 558. searching for someone to join me prachtnummers uit het muziekjaar 1971. Als eerste Creedence Clearwater Revival met Sweet Hits Heike CCR, kort gezegd. En daarna natuurlijk onze eigen Sandy met Hans van Meulen met Just a Friend. Radio Els, www.radioels558.nl. Daar kun je via tune-in of via de gewone webplayer. En natuurlijk in het oosten van het land op de 1695 kilohertz. En we gaan naar 1972 even lekker doordraaien. Hier is Middle of the Road en dit is allemaal getiteld Talk of the USA. Sunday morning. How I long to be there. church bell ringing. Hear the song of joy that it's singing for the sweet Maria and the guy who's coming to see her just beyond the highway. There's an open plain and it keeps me going through the wind and rain. Is this the way to minuut over de klok van 5 uur geworden hier bij ons Radio Els 558. En het eerste uur van de Show, Only 70s. Hè? Allemaal plaatjes van meer dan 40 jaar geleden. We draaiden uit 1972 Middle of the Road met Talk of the USA. En daarna natuurlijk Tony Christie, wie kent hem nog, is This the Way to Amarillo. En ik heb heel veel zin om nog even in 1972 te blijven. Want ik heb nog een mooi plaatje voor je van de Hollies. Die komen hier regelmatig voorbij in de Show. Maar dit vind ik wel een van hun favorietjes. Hier is de baby. Passion of the spring. spring. He was the baby. And have forgotten in the passing of time. show. Let him grow, let him go, let him go, let him go, let him, let him go. Words that were spoken in the anger of you, only half the truth. Touched by the child right, right deep inside her, like the real truth passion of the screaming. He was the baby. He was the passion of the Podcast. de gebroeders Osmond konden een feestje bouwen hoor in die jaren. 1973 voor One Way Ticket to Anywhere hier in de Show. Het eerste uurtje tot 6 uur draaien we alleen maar 70s muziek. Dit komt ook uit 1973. Misschien herken je het niet direct, maar als je straks de eerste klank hoort, dan denk je: oh ja, natuurlijk. Hier is Visit and See My Baby Jive bij Radio Els. muziek van vandaag is best leuk. De muziek van toen is veel beter. Je hoort het iedere dag op Radio Els 558. All Hit Radio. Radio Els 558. je bent ook een rare meid, Els. <laughs> Silly Love van Dentici natuurlijk. We zijn inmiddels al aangeland in het jaar 1974. En we zijn inmiddels ook al aan de andere kant van, de, van het uur. Hè? Dus eh, we zitten al over het half uur heen, zoals dat heet. En we blijven nog even in 1974, want we gaan naar Nick McKenzie toe met Beats on the Tree. Welkom bij de show bij Radio Els 558. You always keep a young girl have to hear what I say, son. You have to be as nice as can be, son. Mm-hmm. Cause that's the only right way, son. That's what my father used to teach me. Never let another story reach me. You can grow peaches on. over. reason. Please try nicely to embrace her. Mm. Cause that's the only right way, son. That's what my father used. and so forever it will. that's the only right bass on. That's what my father used to. the Offer Show. discoband van de jaren 70 vind ik zelf voor. Casey en zijn Sunshine Band. We hebben het hier over 1975, dus dat is gewoon 41 jaar geleden met That's the Way I Like It. En we blijven even in 1975. Pilot is hier. En Magic, het is allemaal tovenarij bij Radio Els 558 in de Show. 20 uur per dag. Radio Els. en disco-muziek in je radio. Uit 1976 natuurlijk Vicky Sue Robinson met eh, The Beat Around. Vind ik van die heerlijke, lekkere stampmuziek uit de jaren 70. We hebben nog maar een stief kwartiertje te gaan in het eerste uur van de Show. En het volgende uur gaan we natuurlijk gewoon lekker door. Maar dan met de bekende dingetjes en zo. Dat doen we nu niet. We zijn nu lekker <laughs> hier aan het doordraaien. En we blijven even in 1976 met James en Bobby Purify. I'm your puppet bij Radio House. track van het album Rumors van Fleetwood Mac uit 1977. Je hoorde Go Your Own Way. We gaan onze eigen weg. En dat doet de Avashow tot 7 uur vanavond hier bij Radio Els 558. En ik zie dat het alweer even 8 minuten voor de klok van 6 uur is geworden. Dus we gaan even snel door met de muziek. Hier is Smokey met Living Next Door to Alice, ook uit 1977. Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside, but I could hardly believe my eyes.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 Get over Alice. She said, Now Alice is gone, but I'm still here. You know, I've been waiting for 24 years. Hij verdwijnt Smokey, hij verdwijnt Smokey. <laughs> Ja, want ik wil nog een stukje van het volgende nummer laten horen voor je. We gaan op naar het nieuws en weer van 6 uur en dan zien we elkaar straks weer terug. Dit is nog eentje uit 1978 en daar hebben we een tijdreis gehad vanaf 1970. Dit zijn de Talking Heads met Psycho Killer. Tot zo meteen na de klok van 7 Of 6 eh, uur bedoel ik het. I can't seem to on fire. Radio Els 558 met het nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een beginnend bestuurder uit Enschede heeft zijn rijbewijs moeten inleveren omdat hij met ruim 200 km per uur over de A1 tussen Apeldoorn en Enschede reed. Daarnaast haalde de man meerdere keren in over de vluchtstrook en de invoegstrook. Tijdens die acties reed hij ruim 160 km per uur. Omdat het drukker werd, kon de politie de man aanhouden. De bestuurder is zijn rijbewijs kwijt hij moet ook een verplichte cursus gaan volgen bij het CBR. VARA BNN heeft vandaag haar jaarverslag gepubliceerd en daaruit blijkt dat negen presentatoren meer verdienen dan het wettelijke maximum van 178.000 euro. Matthijs van Nieuwkerk zit met zo'n 580.000 euro, zelfs 4 ton boven het maximum. Ondanks jarenlange kritiek op de hoogte van de beloning ging van Nieuwkerk er het afgelopen jaar toch nog bijna 10.000 euro op vooruit. In 2014 verdiende hij nog 570.000 euro. Bij een helikoptercrash voor de kust van Noorwegen zijn 13 mensen om het leven gekomen. Het toestel was op de terugvlucht van een boorplatform, maar crashte vlak voor de kust bij de stad Bergen. Een getuige vertelde dat de rotor ineens van de heli losraakte, waarna het toestel recht omlaag viel. Daarna was er ook nog een hevige explosie te horen. En dan het weer. Vanavond is het in het binnenland bewolkt, er valt soms nog wat regen.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 We gaan nog één keer voor je klappen. De is in de borden, de komende Wie, wie, waar weg, jij was af. Welkom vrienden in het tweede uur van deze afwasshow op vrijdag 29 april van het jaar 2016. In het eerste uur natuurlijk allemaal die heerlijke 70s muziek gehoord. Dat gaan we vaker doen hoor. Ik vind echt geweldige platen zitten er weer tussen in dat eerste uur. Als je niet kon luisteren kan je natuurlijk eh, vanavond nog wel terugluisteren in de podcast. En eh, dan hebben we vanavond natuurlijk ook nog de afwasshow Nou, het vorige uur is meneer Bank al gearriveerd, maar hij is nu even een rondje om gaan lopen met Tom Plas. Dus hij is even met Tom Plas op stap. Dus ik hoop wel dat hij straks weer eh, de weg terug kan vinden natuurlijk. Want Tom Plas die, heb, eh, die weet dat ook niet hoe hij weer thuis moet komen. Want die gaat bijna nooit alleen op stap. Wat een onzin allemaal. We hebben veel dingetjes natuurlijk vandaag. We gaan straks eens even kijken naar het fileleed. Voor zover aanwezig kan het me nauwelijks voorstellen, want het is meivakantie. Maar het is wel vrijdag, dus dat eh, zou nog wel een beetje spannend kunnen worden om thuis te komen. Op sommige plaatsen althans. En we hebben natuurlijk, eh, weet je nog wel, en we gaan eens even het internet afstruinen of we nog wat leuke nieuwtjes voor je weten. En we hebben natuurlijk muziek bijvoorbeeld van de Buffoons, van de Internationals, van Root Williams. Gisteren was hij er ook al, maar toen met zijn groep, nu als solo-artiest, De Supremes. George Harrison is het twee leuk voor vandaag. We hebben ILO, Frank Stallone, Paul Simon, Webb, The Walkers, TCC hadden we het vorige uur ook al. Het kan allemaal niet op, maar we beginnen zoals gebruikelijk met de plaat van 50 jaar geleden uit 1966. Hier is Chris Farlow in de Show bij Radio Ls 558 en het heet allemaal Out of Time. Het is uit de tijd, ja, het is uit de tijd 1966, maar het is wel leuk die muziek. what's going on. You've been away for too long. You can't come back. Think you are still mad? You're out of touch, man. giving up your social world. You can not come back, be the first in line. Oh, yeah. Buffalo van 50 jaar geleden. En dat hoor je ook een beetje aan de kwaliteit, vind ik hoor. Ja, tenminste zo ervaar ik het. Een beetje een slechte MP3-kwaliteit. Ja, dat hadden ze toen nog niet. Out of time hoor je. Nou, met die files valt het inderdaad wel mee. 143 kilometer, 30 stuks maar liefst. En een van de langste staat op de A27 Utrecht-Breda. 9,9 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Lexmond en de brug bij Gorkum. Dit is Radio Els 558 met Ferry den Hartog. 24 uur per dag. Radio Els. couldn't stop it, so I let it be. I couldn't stop it, so I let it be. Goedemorgen daar ging het een beetje over. Good Morning Judge van de TNCC uit 1977 hier bij Radio Els. Een vrouw heeft donderdag na 67 jaar een boek ingeleverd bij een bibliotheek in Nieuw-Zeeland. Ze liep de bibliotheek binnen en vroeg hoeveel boete ze zou krijgen als ze het boek 24.605 dagen te laat zou inleveren. Het toen nog kleine meisje leende in 1948 een boek over de Maoris uit de bibliotheek in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Op het oorspronkelijk uitleenvel in het boek stond dat een te laat ingeleverd boek in de eerste week een boete van 3 pence kostte en een penny voor elke dag daarna. Daarmee zou de dame omgerekend 15.000 euro schuldig zijn, maar dat hoeft ze echter niet te betalen omdat ze nog maar een klein meisje was toen ze het boek leende. <laughs> Ja. Oh, wat hoorden mijn oortjes mooie klankjes uit 1971. Hier zijn de Walkers en My Darling Helena. the beach of Kitara. Tall and slender, there beside me with your tender love to guide me. Oh, my darling Helena, on the beach of Kitara. Tall and slender, there beside me with your tender. the splendor of the moonlight, covered by the twinkling starlight. In the lovely summer June night, by the rolling of the sea tide, wish that it was everlasting. Saw that it's too much I'm asking. Sorrow makes my heart but you promised to keep waiting. Oh, my darling Helena, on the beach of Itara, tall and slender there beside me, with your tender love to guide me. Must have been my lucky day, make up my mind to go away. To take on a holiday in Greece, a ticket to Guitarra I'm blessing my lucky charms. I'm holding you in my arms. You're giving me paradise. You're giving me paradise. Oh, my darling Elena, on the beach of Guitar, tall and slender, there beside me, with your tender love. Radio Els, www.radioels558.nl of via de middengolf, de ouderwetse middengolf, 1395 kHz in de middengolf, in, de middengolf in het oosten van het land. Jorden de Wolkers uit 1971, My Darling Helena, tijd niet gehoord, een heel leuk plaatje vind ik zelf. Een lekker sopje, wat goede muziek en je hebt de afwasshow. Radio Els, 558. look around me, you are there. Everybody knows but you that I don't care. Give us both a break, it's a big mistake, cause I've had enough of your love. Maybe once I loved you, but no more. I know that you still love me, and that's for sure. By the way you act, it's a certain fact but silly girl, you're bothering me. Now listen. Baby, won't you leave me alone? Baby, I like being on my own. Please stay away, if only for a day. It's for the best. see you anymore. The whole thing is really getting quite a bore. Your love is too strong, it goes on and on. You've got me out of my mind, I'm crazy. Baby, won't you leave me alone? Baby, Deze groep had eh, voor 1969 best een hele moderne naam, want het wereldwijde web was natuurlijk nog niet, maar hun heette wel zo hoor. Web, ja, niet wereldwijd dan, maar wel web. Baby Won't You Leave Me Alone, gewoon een heel gezellig plaatje zo op een vrijdagavond. Radio Els 558. Informatie. Samsung heeft een app voor virtual reality ontwikkeld waarmee kinderen verhalen voor het slapen kan worden voorgelezen. Het is volgens Samson bedoeld voor kinderen van wie de ouders niet thuis zijn, omdat ze bijvoorbeeld ergens anders wonen of voor werk in het buitenland zijn. In de app Bedtime Stories krijgen kinderen op traditionele wijze verhalen voor het slapen gaan te horen, terwijl ze kunnen kijken in een virtuele kinderslaapkamer. De verhalen worden verteld door de ouderen, zodat het voor de kinderen voelt alsof die in de kamer is. Zowel de ouder als de kinderen moeten dan wel op hetzelfde moment een virtual reality bril op hebben. <laughs> Ja, het is allemaal wat. Hè. Ja, niks hoef je meneer zelf te doen. Alles gaat via apps en zo. Toen nog niet hoor, in 1973. Hier is Paul Simon. een het onderschone Kodachroom. When I think back on all the crap I learned in high school It's a wonder I can think at all And my life can read the writing on the wall. Kodachrome. and white. half zit je nog aan de warme hap. Dan ben je natuurlijk wel een beetje laat. Maar dan wens ik je uiteraard smakelijk eten. Zit je al in de afwas met je handen. Dan wens ik je daar veel plezier mee natuurlijk. Met alle muziek die voorbij komt. En misschien zit je al lekker onderuit in de bank met een koffie of al iets sterkers kan natuurlijk ook. Het is tenslotte vrijdagavond. Je Paul Simon uit 1973 met Kodachrome. We gaan het eens even wat steviger aanpakken hoor. We gaan even naar de 80's toe. Is ook wel eens lekker op een vrijdagavond bij Radio ls 558. Hier is Frank Stallone en Far From Over. Twee voor half hier bij Radio Els. 558. We moeten nog even op beetje nog wel wachten. Want Els is ook al druk bezig met het voorbereiden van de vergadering natuurlijk. Hè? Het eerste overleg over de nalatenschap van Prins is uitgelopen op ruzie. De zus van de vorige week overleden zanger Tika stormde woedend de kamer uit. Omdat Prins geen testament heeft achtergelaten, heeft zijn bank na tussenkomst van de rechter een toezichthouder aangesteld. Tika zou menen recht te hebben om een grote deel van de erfenis van zo'n 150 miljoen dollar te hebben, terwijl de wet voorschrijft dat ook halfbroers en zussen een gelijk aandeel moeten krijgen. Tijdens het overleg donderdag liet broer Alfred wezen boos te zijn omdat hij niet was uitgenodigd voor een door Tika georganiseerde herdenkingsdienst. Nadat Tika boos vertrokken was, nam de toezichthouder Alfred mee naar het gedeelte van Prins zijn huis waar hij overleed om zelf te kunnen rouwen. Ja, ja, is maar wat allemaal als je een hoop geld hebt. En, uh, wordt er altijd, altijd ruzie, altijd ruzie. Hier is ILO, Turn to Stone uit 1977. shine no more. system and turn to stone. er is toch eens met de papiertjes en met een groot glas rum zonder chocolademelk, want die is op, geloof ik. Ja, had ik begrepen. Ik kan daar niet zo op om zijn. Joh, de ILO met hun toestoon uit 1977. En het is dan weer hier tijd voor natuurlijk. Zo, eens even tellen de blaadjes. Ja, het is vandaag 29 april en dat is de 120ste dag in dit jaar en er komen er nu nog 246. We zullen eens kijken wat er vandaag allemaal in het verleden gebeurde. In 1964 het huwelijk van prinses Irene met Karl Hugo van Bourbon-Parma in Rome. Na afloop worden zij door de paus Paulus VI in audiëntie ontvangen. En vandaag breken er rasserellen uit in Los Angeles nadat een blanke rechter vier blanke politiemannen vrijspreekt na, na de mishandeling op Rodney King. En in 1971 vindt vandaag de eerste tv-uitzending plaats van Op Losse Groeven. Ken je dat programma nog? Gepresenteerd door Giel Montagne, die ook natuurlijk in die tijd nog bij Radio Veronica de zeezender werkzaam was. En vandaag in 1979 geeft Kate Boes haar eerste concert in Nederland in het Koninklijk Theater Carré. We gaan eens even naar de oorlog toe. Nooit zo'n leuk onderwerp, maar ja goed, het hoort er nu wel maar bij bij de geschiedenis. In 1672, de Hollandse Oorlog. Lodewijk XIV van Frankrijk valt de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden binnen. En in 1945 trouwt Adolf Hitler met Eva Braun. En ook in 1945 vandaag gaat operatie Manna van start voor West-Nederland. Ze worden dan vanuit de lucht bevoorraad door de RAF. Uit de Engelse vliegtuigen hè, zijn dat. Ja. Want er was toen hongersnood in West-Nederland, want de Duitsers hadden alles toevoerwegen afgesloten. En in 1913 vandaag werd octrooi verleend voor de Ritssluiting. Dus zo oud is dat allemaal nog niet. Nee, dat valt eigenlijk nog wel mee. Wie zijn er allemaal geboren? Nou, dat was in 1901 Hirohito, Japans keizer van 1921 tot 1989, want in dat jaar overleed hij. En Tony Vos, Nederlands saxofonist, componist en producer, is vandaag jarig. Hij komt uit 1931. En Rod McCune zou jarig zijn geweest vandaag. Hij overleed in 2015, maar zag het levenslicht vandaag in 1933. En Tammy Terrell, Amerikaans zangeres, overleed in 1970 en kwam ter wereld in 1945, dus de beste dame is niet zo oud geworden. Dan gaan we Gerard Joling maar feliciteren vandaag, want hij wordt vandaag 56 eh, jaar. <clears throat> en voor wie het nog niet weet, hij is een Nederlands zanger en presentator. En Sam, Sam Klepper, Nederlands crimineel, hij overleed in 2000. Maar hij zou vandaag ook 56 eh, jaar zijn geworden, waar het niet dat hij geliquideerd werd. Dan gaan we eens kijken wie er overleden zijn vandaag. Dat was vandaag in 1676 Michiel de Ruiter op 69-jarige leeftijd. En in 1980 overlijdt op 80-jarige leeftijd Alfred Hitchcock, Brits filmregisseur. Barend Biesheuvel werd 81 jaar, hij overleed in 2001. Hij was natuurlijk ooit Nederlands minister-president. En Tol Hansen vandaag, natuurlijk eh, overberoemd geworden door dat plaatje van Amsterdam. Hij was Nederlands zanger, componist, cabaretier en kunstschilder. Hij overleed vandaag in 2002. Het is vandaag Koninginnenacht. Dat is het openluchtfestival in Den Haag. De nacht voor Koninginnedag op 30 april. Maar hij staat er nog wel in in wiki. Maar ik weet niet of dat nu nog zo is. Dus die Koninginnenacht, dat zal nu de Koningnacht zijn. En die zal dan wel verplaatst zijn. En we hebben ook nog de Rooms-Katholieke kalender. Het is vandaag de heilige Hugo de Grote, die overleed in 1109. Dan gaan we even naar de weerextremen kijken. De laagste minimumtemperatuur was maar liefst min 4,8 graden in 1976 en de hoogste maximumtemperatuur was in 1993 van 26,8 graden. Je kon het langst in het zonnetje zitten in 1942, 13,4 uur en in 1972 hadden we de langste neerslagduur van maar liefst 12,3 uur. En dan is het gelijk alweer tijd geworden hier in de Avondshow bij Radio Els 558 voor de twee leuk van vandaag. Twee hele mooie opnames van George Harrison. Als eerste Bangladesh uit 1972. En daarna van een latere datum hoor, heel wat later, 1988, Got My Mind Set On You. Veel plezier ermee. Twee leuk, nu, nu, nu. uur per dag de vergeten hits.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 In het noordwesten zijn er wat opklaringen. Het is 9 tot 12 graden bij een matige tot krachtige zuid- tot zuidwestenwind. In het Waddengebied is de wind soms een beetje harder. Vannacht is er veel bewolking met mogelijk in het oosten wat regen. De minima liggen tussen de 4 en 6 graden. Morgen is er veel bewolking en valt er vooral landinwaarts een bui. Het wordt dan 11 tot 12 graden. Zondag is het een stuk beter, want het is vrij zonnig en het blijft droog met maxima van 13 tot 15 graden. Er zijn geen waarschuwingen voor het verkeer en we gaan eens even naar de rapportcijfers kijken voor Morgen het barbecue weer is een 4, fiets weer een 6, vis weer is een 8 en het wandelweer is een 8. En voor zondag dan ziet het er nog beter uit. Het barbecue weer is nog maar een 6, maar het fiets weer is in ieder geval alweer een 7. Het vis weer is een 8 en het wandelweer is maar liefst een 9. dus zondag wordt waarschijnlijk de beste dag van dit weekend. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Is in the Supremes en Baby Love. Elsje, je kunt daar weken blijven staan. En van vroeger blijven dromen. Elsje is alleen. Wie komt Elsje halen? Waar wil Elsje heen? Moet zij alleen. Wie komt Elsje halen? Waar wil Elsje heen? Moet zij de pijn betalen? Krijgt ze nog een kans? Een kans om waar te maken? Komt hij ooit weer terug om Elsje blij te maken? Waarom is hij weggegaan? Ze heeft Altijd leuk natuurlijk. Elsje op Radio Els. Williams hoorde je uit 1973. De beste man die heeft wel een paar aardige grammofoonplaatjes gemaakt. Hoor. Eerst nog met zijn groep natuurlijk. Eh, Get Yourself a Ticket. En hij heeft ook nog een nummer gemaakt. Dat heet E35. Zal ik dus ook voor je opzoeken. Dat is best wel leuk. Maar dit was Elsje zoals gezegd. We gaan eens even kijken wat er op tv is op primetime vanavond. Om Nederland 1 het journaal natuurlijk om 8 uur. En daarna om half 9 Witsen. Dat is een politieserie. En om half 10 Ik Vertrek. En om tien voor half elf. Hoe heurt het eigenlijk? En dan om elf uur hebben we natuurlijk Pauw. Op Nederland 3 hebben we Staying Alive om half negen en om kwart over negen Cats. En op Nederland 2 hebben we natuurlijk... Uh, even kijken hoor, de tafel van taal om tien voor acht, uh, voor half negen, twee voor twaalf. Dat is ook al een hele oude quiz, die bestaat volgens mij al sinds de jaren zeventig. De Hokjesman om vijf over negen en Nieuwsuur begint zoals gebruikelijk om tien uur. Goede tijden, slechte tijden om 8 uur op RTL 4 en daarna Holland. Hollands Got Talent. Het schijnt, eh, zoeken ze talent. Ik weet het allemaal niet, ik kijk er nooit naar. En dat duurt maar liefst tot half elf. En op, even kijken hoor, eh, waar gaan we naartoe? Oh, SBS6, Traumacentrum om 8 uur. Zullen we een spelletje doen om half 9? Wat een poppenkast om 10 uur. En dan om half 11 hebben we nog Hart van Nederland. En op RTL 7 stop politie om half 8. Voetbal site van half 9 tot 10 uur zitten ze weer anderhalf uur te praten. En om tien uur hebben we de Band of Brothers en dat duurt tot tien over elf. En dan hebben we het alweer zo'n beetje gehad. Wij gaan hier lekker naar een bekend plaatje toe. Dat vind ik zo prachtig, allemaal. En ik vind het zo leuk dat ik er weer eens een keertje kan draaien. We gaan naar 1977 toe. De Internationals en Young and In Love. deze twee uur durende afwashow. dat gebeurt niet zo vaak, hè? maar we zullen dat misschien op die vrijdag wel eens gaan eh, proberen om dat vol te houden. Twee uurtjes gewoon eh, lekker het weekend in. We deden de aflevering vandaag voor vrijdag 29 april van het jaar 2016. Ik hoop dat je een heel fijn weekend tegemoet gaat en dat je gewoon daarvan lekker van kan genieten natuurlijk. Morgen misschien eerst wel even die vervelende boodschappen doen en zo. Maar ja goed, eh, als je dat eenmaal gehad hebt en je hebt alles lekker binnen, dan is het gewoon genieten van je vrije tijd. Ik zou zeggen, misschien zijn we er heel misschien morgen met de historische top 40 van 40 jaar geleden. En als dat niet lukt, dan zijn we er natuurlijk maandag weer met een reguliere Abba-show. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Graag tot een andere keer Bye bye. Zwaai Zwaai. Oh, wacht, ik heb nog een laatste plaat. Anders zitten we allemaal uh, vijf minuten lang om nog niks te doen. En dat is nog wel zo mooi ook. Dat is er eentje van de Buffoons uit 1967. En is allemaal getiteld My World Fell Down. Oké, bye bye, zwaai zwaai. just like Radio 558 met het nieuws.